close to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some. was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, river, flow the shady tree. Go river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow. Voor de mensen die houden van films, oude films. Prachtige film Easy Rider, motorrijders. Mooie dag trouwens om eh, met de motor op stap te gaan vandaag. The Birds, mooi hoorde je inderdaad de ballad of Easy Rider tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent en bij me blijft tot hopelijk 12 uur. Want tot die tijd heb ik heerlijke muziek voor je en een paar interessante onderwerpen te bespreken. Dus alle reden om te luisteren naar ZVL. Muziek van onder andere David Soul. Ken je hem nog? Ja, deze uit 1977, Silver Lady. Nogmaals, goedemorgen, welkom bij de show. slip and slide a little further. Come on, Silver Lady, take my word. I won't run out on you again. Believe me, oh, I've seen the light. It's just one more. Omroep ZVL. een regisseur, David Soul. Weet je nog, uit een televisieserie, een eh, politieserie. Wat, was het ook weer? Ik ben de naam even kwijt. Nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Verder een prachtige van de Judge. The Judge, zo moet ik het zeggen. Water of Love kennen we natuurlijk ook weer van een andere groep. Ja, Dire Straits. Maar deze is minstens zo mooi. Straks gaan we het hebben over MS Research in de show. Wat is dat, MS Research? Nou, dat is een researchbureau dat onderzoek doet naar multiple sclerose. Een hele nare aandoening. En eh, zij verdienen steun. Je hoort het straks allemaal hier in de show, hier bij ZVL. I learned that nothing really lasts forever I sleep with the scars I wear that won't heal.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 I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I want. Mama told me not to mess with sorrow. dat kan liefde met je doen. natuurlijk, zoals eh, je hoort hier in het prachtige lied. Een song van Roxette. Crash, boom, bang. Yo, lekker. <laughs> Natuurlijk hier in de show. Het weer vandaag is eh, best wel aardig, een beetje somber nu nog. Maar het gaat een stuk beter worden deze middag. En ik had het al over het uh, rijden op de motorfiets. Dat kan natuurlijk wel, moet je wel een beetje aankleden. Maar het is wel een weertje ervoor. Het zonnetje gaat straks schijnen. En vanavond gaat het weer wat regenen. Althans, als ik hier in mijn scherm kijk. en moet ik het ook maar geloven van de deskundigen dus. Het is alweer zo'n 18 minuten na 10 hier bij ZVL. You make me want to sing about love. Every time to tell the whole world what I've found is good. Then they say, Slow, slow this ride. Slow, slow.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 Jane. nummer van de Rolling Stones hier in de show bij ZVL. Op deze mooie, nou ja, aardige zondagmorgen, laten we het zo zeggen. Ehm, en jorde hoorde er voor Rumor ehm, een zangeres die echt prachtige muziek maakt, maar niet altijd in het zonnetje staat. Je hoorde van haar art 2010 Slow. Over een paar minuten gaan we praten met Kirsten eh, Heutink. Zij is directeur van stichting MS Research. Ze gaat praten met John Snyder. Tenminste, als er niet allerlei gekke dingen gebeuren met de computer. Want je hoort het, die maakt allerlei gekke geluiden. Ehm, en we gaan het hebben over die stichting. Wat doet de stichting? En waarom zou jij het moeten steunen? Je hoort het over, nou pakweg 3,5 minuut. Na deze van Diane Ross samen met de Supremes in Someday We'll Be Together. Vandaag hebben we een belangrijk item over Stichting MS Research. Daarover spreken we met Kirsten Heutink. Welkom en fijn dat je hier bent, Kirsten, om meer te spreken over Stichting MS Research. Voor de luisteraars die misschien niet bekend zijn met jullie werk, wat is Stichting MS Research precies en wat doen jullie? Dankjewel. Stichting MS Research is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar MS. MS staat voor multiple sclerose. Dat is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel die kan leiden tot ernstige beperkingen. Ons doel is het vinden van de exacte oorzaak van MS, behandelingen ontwikkelen en verbeteren en MS stoppen en uiteindelijk genezen. MS is dus een complexe en ingrijpende ziekte. Kun je kort uitleggen wat MS is en wat de oorzaken zijn? MS is een ziekte van het immuunsysteem waarbij immuuncellen de beschermende en isolerende laag rondom zenuwbanen aanvalt. Die laag heet myeline. En dat leidt tot schade en ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. En dat zorgt weer voor van allerlei verschillende symptomen. De exacte oorzaak van MS is nog niet bekend, maar we weten wel dat er veel verschillende factoren zijn die een rol spelen, zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren. Met welke symptomen krijgen mensen met MS te maken? Nou, MS is een hele complexe ziekte en die verloopt bij iedereen anders. En iedereen heeft ook andere symptomen. En de symptomen zijn heel erg divers. Dus dat kan problemen met lopen zijn, evenwicht, maar ook blaas- en darmproblemen komen vaak voor. En ook onzichtbare symptomen zoals vermoeidheid en cognitieve problemen, concentratie, het verwerken van informatie kunnen lastig zijn voor mensen met MS. Maar niet iedereen heeft dus dezelfde symptomen. Dat klinkt echt zwaar. Hoe speelt wetenschappelijk onderzoek een rol in het verbeteren van het leven van mensen met MS? Onderzoek is heel erg belangrijk om MS te begrijpen, de oorzaken te vinden en nieuwe behandelingen. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Tim van Mierlo en Melissa Schepers. Zij hebben in het laboratorium een stof gevonden die de myeline laag die beschermende laag rondom de zenuwen kan herstellen en ook de zenuwen veerkrachtiger maakt. En dat is veelbelovend, met name voor mensen met een progressieve vorm van MS. Zou deze stof misschien wel in de toekomst een nieuwe behandeling kunnen zijn die de schade herstelt? Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen die onderzoekers zoals dokter Van Meerlo tegenkomen? Een van de grootste uitdagingen is de complexiteit van MS. MS verloopt bij iedereen anders. Dat betekent dat er niet één behandeling is die effectief is voor alle mensen met MS. Ook zijn er meerdere verschillende oorzaken, dus moeten onderzoekers zich niet op één oorzaak richten, maar juist een heel scala aan oorzaken. En dat maakt het complex en ingewikkeld. Een andere grote uitdaging is het vinden van voldoende financiering voor langdurig onderzoek. Dat is heel lastig, want het vinden van doorbraken Daarvoor is tijd nodig en geld. Onderzoek vraagt om een lange adem. Ik las in een informatiefolder van jullie over Monique, een jonge vrouw met MS. Hoe betrekken jullie patiënten bij jullie werk? Patiënten, mensen met MS zijn heel belangrijk voor ons werk. Allereerst geven ze MS een gezicht en ze creëren ook meer bewustzijn. Monique, als je haar ziet, zie je een sprankelende jonge vrouw. Veel mensen zien niet dat ze MS heeft en dat ze heel veel beperkingen in haar ziekte heeft. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Daarnaast zijn zij de ervaringsdeskundigen en weten wat belangrijk is in het onderzoek en helpen ons ook om de juiste onderzoeken te financieren en mogelijk te maken. Wat kunnen mensen doen om jullie werk te ondersteunen naast doneren? Mensen kunnen meedoen aan onze fondsenwervende evenementen of zelf een actie eh, starten. Maar ze kunnen ook informatie delen en meer bewustzijn creëren. En alles helpt mee om de toekomst voor mensen met MS een stukje beter te maken. Tot slot, als luisteraars meer willen weten of willen bijdragen, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen naar onze website gaan www.msresearch.nl. Daar vinden ze persoonlijke verhalen van mensen met MS. Daar kunnen ze alles lezen over het belangrijke wetenschappelijke onderzoek. En ze kunnen dit onderzoek steunen met een donatie. Dankjewel, Kirsten, voor dit informatieve gesprek. Nog heel veel succes met het voortzetten van dit belangrijke werk. Dankjewel. Het was fijn hier te zijn. Omdat het zo belangrijk is, noem ik nogmaals de website www.msresearch.nl. de zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert. Ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij zelfs de hoeders van de kerk kijken minzaam op haar schoonheid neer. De bisschop zegt: Dit is Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u, denk er niet aan, loop naar de maan. Daar gaat een van de aller, allergrootste hits van eh, natuurlijk Clouseau. De Zuiderburen, daar gaat ze. Nou, dat was het. Robert Clay met zijn band hoorde je ervoor met Don't Be Afraid of the Dark. Nou ja, Straks gaan we even kijken in de agenda van eh, ZVL. Want eh, we hebben natuurlijk een heuse agenda op onze website. Uh, eh, omroepzvl.nl. Daar kun je bekijken wat er allemaal te doen valt in de regio. Interessant. En wat er voor vandaag gepland staat, niet zoveel zag ik. Maar ik ga er straks even uit voordragen hier bij ZVL. Dus blijf luisteren, want het komt eraan na deze. Uit de hitparade van vorig jaar. Luister mee naar Benson Boone.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 Jongen, kom bald weer. En Benson Boone in eh, Before You. Prachtig nummer het eh, loopt aardig tegen 11 uur straks. Na 11 uur gaan we het tempo een beetje verhogen hier in de show. En dan hebben we straks ook een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging met zijn eh, ja, blauwe microfoon lekker de straat op. En vroeg aan mensen het hemd van het lijf. Welke vraag hij stelde, die hoor je straks. Dus over, nou zeggen ze een minuut of 40. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar ZVL. En neem er gerust een mooie bak koffie bij of eh, iets lekkers. Want het is tenslotte toch zondagmorgen. The Spice Girls. Two Become One. Ja, 1987, zo lang geleden alweer. En Barbara Streisand en Woman in Love. Wat een romantiek aan het einde van het uur. Jawel. Zometeen wat eh, mededelingen, reclame dus. En ehm, het nieuws. En ook nog het meest recente weerbericht. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Want we hebben heel veel moois in de aanbieding wat meer tempo in de muziek. En een reportage van Jeroen van Gent. Dus alle reden, zoals ik al eerder zei in de show, om lekker te blijven hangen bij ZVL. Tot besluit van dit uur. Och, een legendarische van de Sangrila's. Remember Walking in the Sand. Tot zo!